Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten gaan dit weekend 300 extra opvangplekken regelen voor asielzoekers. Het gaat om tijdelijke plekken om te voorkomen dat asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten slapen. Die extra opvangplekken zijn hard nodig, maar hiermee zijn de problemen nog lang niet opgelost, zegt de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, waar Ter Apel ook onder valt. Maar hoe we eh, de statushouders kunnen huisvesten in ons land, wat het allergrootste probleem is, dat wordt niet opgelost. Wat ook niet wordt opgelost is dat er in feite vier aanmeldcentra bij moeten komen om de druk op Ter Apel te kunnen verminderen. Maandag wil het kabinet een plan klaar hebben voor een vaste oplossing voor de komende maanden. Het Openbaar Ministerie eist zelfstraffen tot 10 jaar tegen de acht verdachten van een reeks gewelddadige overvallen op onder meer Nicky de Jager en René van der Gijp. Volgens het OM deden de mannen verschillende voorverkenningen. Ze knipten bij Nicky ochtends vroeg al een gat in het hek rond haar tuin. De rechter doet volgende maand uitspraak. Je kan binnenkort waarschijnlijk zien waar al je Snapchat-vrienden de hele dag al allemaal zijn geweest. Dit is een van de nieuwe functies van het platform werken bij het bedrijf aan een abonnementsdienst om zo minder afhankelijk te zijn van reclame. Dat kost waarschijnlijk iets meer dan 4 euro per maand. En je kent ze misschien wel van je stapvakantie, proppers. Het zijn mensen die jou verleiden om langs te komen bij een club... of om drankjes te komen drinken bij een bar. Eh, nu kun je proppers ook vinden bij meerdere restaurants in Maastricht. Alleen over de aanwezigheid van de proppers zijn de meningen verdeeld. Nou, ik vind het niks. Ik vind het opdringerig. Als je ergens gegeten hebt en dan loop je bij het volgende terras... word je alweer bijna naar binnen getrokken. Prima. Als er niemand zit is ook niks aan. Ik zou zeggen van niet ja, juist denk, oh doorlopen als ik echt een beetje naar binnen geloodst word. Het weer nog blijft lang warm.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 Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engel in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu me cansaria lies in danger.